Een voorspoedige start. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Er is nog geen akkoord over de afgeschoten zorgwet. Het overleg tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA gaat vandaag verder. Na afloop van de bijeenkomst in het torentje vannacht... waren premier Rutte en vicepremier Asscher voorzichtig positief. Ook de oppositiepartijen D66 en ChristenUnie... die kort waren aangeschoven, zagen vooruitgang. Geen van de gesprekspartners liet iets los over de inhoud van een eventuele oplossing. De VVD en PvdA spraken gisteren de hele dag binnen de eigen partij over de zorgwet van minister Schippers, die dinsdag door de Eerste Kamer werd weggestemd. S'avonds laat kwamen de politieke kopstukken samen in het torentje. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is vorig jaar verder toegenomen. Vooral in de grote steden zijn er relatief meer armen. Door de economische crisis zijn voornamelijk eenoudergezinnen, niet-westerse huishoudens en bijstandsontvangers in de problemen gekomen. De politie in het Engelse graafschap North Yorkshire heeft excuses aangeboden aan slachtoffers van de pedofiele tv-presentator Jimmy Savile. De korpsleiding geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Mede daardoor is Savile nooit gepakt. De presentator overleed in 2011. Pas na zijn dood werd bekend dat hij honderden kinderen seksueel heeft misbruikt. De politie zegt nu dat er verschillende kansen zijn gemist om een onderzoek naar Savile te starten toen hij nog leefde. De omstreden film The Interview wordt niet uitgebracht. Dat heeft producent Sony Pictures bekendgemaakt. De film gaat over twee Amerikaanse journalisten... die een plan maken om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Met de release in aantocht waren bioscopen die de interview zouden vertonen bedreigd met aanslagen. De Amerikaanse president Obama zegt de dreigementen zeer serieus te nemen. Noord-Korea is woedend over de film. Het weer, het is vandaag bewolkt en regenachtig. Met 11 tot 14 graden wordt het erg zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In totaal staat er ruim 20 kilometer file. Op de A7 van Horen naar Zaandam 3 kilometer bij de afrit Weidewormer. De A15 dan, Rotterdam-Europoort, bij Pernist, 4 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A15 verderop bij Spijkenisse nog 2 kilometer. A20 hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer.